Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht. Die was gisteren precies twee jaar geleden. De Amerikaanse president Joe Biden onderscheidde 14 personen met de Presidential Citizens Medal. De op één na hoogste onderscheiding voor burgers. Ze kregen de medaille voor hun inzet voor, tijdens en na de Capitoolbestorming. Het gaat om onder andere agenten die de bestormers probeerden tegen te houden. Drie agenten werden postuum geëerd. Een van hen stierf tijdens de bestorming. De twee anderen pleegden kort daarna zelfmoord. In het noordwesten van Syrië hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen verzoeningsgesprekken tussen Turkije en Syrië. In die regio hebben rebellen de macht. Zij werden altijd door Turkije gesteund. Een deel van de Syriërs voelt zich in de steek gelaten door de Turkse president Erdogan... nu beide landen weer met elkaar hebben gepraat. Erdogan staat in eigen land onder grote druk vanwege aankomende verkiezingen. Veel Turken willen dat hij de bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen terugstuurt. In de afgelopen weken heeft de douane ruim 4700 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De politie hield bij meerdere acties 34 mensen aan. De jongste persoon die werd aangehouden was 16. De cocaïne kwam uit Zuid-Amerika en zat onder meer in containers met fruitsap en bananen. De straatwaarde lag rond de 355 miljoen euro. De drugs is inmiddels vernietigd. Vanaf komende dinsdag moeten alle reizigers uit China in Nederland een coronatest doen. Ze mogen dan alleen het land in met een negatief testbewijs. Verder moeten passagiers van vliegtuigen mondkapjes dragen. Nederland sluit zich met de maatregel aan bij de andere Europese landen... die eerder al maatregelen hadden genomen. Het weer. Vannacht is het bewolkt. Lokaal is er kans op motregen. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. In de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen.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 of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was looking for man who's on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. you You asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel Toke this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 Not 24 hours since my ex did that I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least it's the